Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag gaat de zaak tegen Johnny de W weer verder. De Brabander van 25 wordt vervolgd voor het afpersen van tientallen meisjes... met naaktfoto's die zij hem hadden gestuurd. Ook zou er kinderporno op zijn computer zijn gevonden. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt wat er vandaag op het programma staat. Vanmorgen gaan we eerst horen van psycholoog en psychiater die hem hebben onderzocht... wat voor type nou is, wat, wat hem nou mankeert. En dan vanmiddag komt er eh, een verhaal van de officier van justitie. Er zijn er twee trouwens. En dat zal 3,5 uur gaan duren. Dan gaan ze heel die zaak opbouwen en uitleggen van nou zo is hij te werk gegaan, dat verwijten we hem. En ja, dan verwacht ik een lange gevangenisstraf plus een eh, tbs-behandeling. Hij bedoelt de strafeis van het Openbaar Ministerie. De uitspraak is over ongeveer anderhalve maand. Niet gevaccineerde kinderen zijn, als het aan de VVD ligt, niet meer welkom bij de kinderopvang. De partij werkt aan een wetsvoorstel om dat te regelen. Vorige week kwam naar buiten dat de vaccinatiegraad vooral in de steden flink is gedaald. Daardoor kunnen uitbraken ontstaan van gevaarlijke ziektes als mazelen en kinkhoest. Donald Trump heeft geldproblemen. De oud-president is veroordeeld voor fraude, maar wil in beroep. Om dat te mogen doen moet hij eerst de boete aftikken die hij kreeg... en die is niet mis. Inclusief rente 454 miljoen dollar. Dat geld heeft Trump niet ergens liggen. Mogelijk moet hij dus snel gebouwen of golfclubs verpatsen een open dag van een school is er normaal om nieuwe leerlingen binnen te halen. Maar basisscholen in Gelderland organiseren vandaag een open dag voor leraren. Want die hebben ze hard nodig, zegt deze directeur. Het uh, lerarentekort is eh, nog steeds heel erg een ding. Vooral eh, invallers merken wij het heel erg aan. Maar ook bijvoorbeeld dat je weinig sollicitanten krijgt. En vandaag zullen bij ons op school ook kinderen de mensen gaan rondleiden... om te laten zien wat er eigenlijk achter de deuren gebeurt. Niet alleen leraren zijn welkom bij de open dagen... ook toekomstige studenten die misschien de pabo willen gaan doen. Het weer nog grijs, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag in het noorden op het regen. Verder zijn er opklaringen met af en toe ook wat zon. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file tussen Akersloten, en het Velzen door bergingswerkzaamheden op de A22. Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Het eh, wegdek is daar in heel slechte toestand de linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velsenoord noord 3 kilometer file, een half uur vertraging.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 Please check the number or try your call again. Rich girl, and you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway.